Lakenman wil via een collectieve actie de schade voor klanten van DSB verhalen. Maar de curatoren houden vast aan een individuele behandeling van klachten. Lakenman stapt nu naar de rechter om de 2,8 miljard euro te gaan claimen. De stichting Hypotheekleed wil blijven proberen een collectieve schadevergoeding te krijgen van de DSB-bank en toezichthouder de Nederlandse Bank voor gedupeerden van de dure koopsompolissen. Door die polissen leverde de DSB hoge winsten op. Mensen die hun spullen bij een pandjeshuis belenen, krijgen een betere bescherming. De pandhuiswet uit 1910 wordt gemoderniseerd. Bij een pandjeshuis of lommerd kan bijvoorbeeld een gouden ring worden beleend. In betere tijden kan de ring weer worden opgehaald na terugbetaling van het uitgekeerde bedrag en de maandelijkse rente. Wie dat niet kan is zijn spullen kwijt. De kosten van het beleden kunnen oplopen tot 20 procent. Dat wordt wettelijk nu voor alle pandjeshuizen maximaal 4,5 procent. Nederland telt zo'n 60 particuliere pandjeshuizen en twee gemeentelijke. De meeste vallen nu niet onder de pandhuiswet. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft de rechter gevraagd de pilotenstaking die vandaag is begonnen te verbieden. Het bedrijf vindt de financiële schade die door de staking wordt gereden, geleden onevenredig groot. Vanmiddag dient een kort geding over de zaak. De stakers willen doorgaan tot en met donderdag. Zo'n 4000 piloten staken voor meer invloed op de besluitvorming en tegen de inkrimping van het personeelsbestand. Aanvankelijk eisten ze ook meer loon, maar de piloten zijn bereid daarvan af te zien als de werkgelegenheid wordt gegarandeerd. Vandaag zijn bijna 900 vluchten geannuleerd. Ongeveer de helft van alle vluchten van Lufthansa. Het weer in grote delen van het land regent het stevig. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 3 graden in het noorden tot 10 graden op sommige plaatsen in het zuiden. Morgen start de dag op de meeste plaatsen droog, maar vanuit het zuiden gaat het in de middag opnieuw regenen.